www.langstraatmedia.nl Info en hits. Oh yeah! Langstraat FM. Zaterdagavond allemaal een bijzonder fijne weekend alvast gewenst. En een fijne zaterdagavond dus. Dit is Langstraat FM Funk Night beginnen met de productie van Rick James, Process en the Durex. Hier is Stamp and Shout. 4 over 5. Welkom bij de show, boordevol Maxis. en de Durex, Stamp and Shout. Openen opener van uur 1 van Langs de Punk Night. Souvenir nu. 1985, Jesse's Gang. Real Love, dan we je Prince Charles en de City Beat Band. baby, love me, baby, hold me tight. Gotta know me, gotta show me that your love is right. Touch me, baby, show me, baby, how you feel. Gotta know me, gotta show me that your love is real. Wonder why you're acting like a child. Oh, is it real? What's up? Real love. Do you hunger like a thing lost in the wild? Oh, is it real? What's up? Real love. Everybody's moving, forth and dance. Oh, is it real? chance de funk. Doe iets. Bij ons is alles puur, puur, puur. Prince Charles en de City Beat Band was dat hier bij Langs hadden we een Funk Night. En dit is Sweet P. Atkinson. Dance or Die. Kwart over vijf. Dance or Die. bij de Funky Dance or Die. Souvenir nu cool en de gang. Celebration, maar dan in het Spaans. Celebremos komt uit 1981. la fiesta merecida. Con alegría y con mucho amor, venga a celebrar la fiesta en tu honor ahora. Celebremos. Vamos a celebrar, reír y brindar. Celebremos. Vamos a celebrar, cantar y amar. Es tiempo ya de un e y de vivir siempre juntos. celebrar. Invitados quedan todos los latinos a celebrar la fiesta merecida. Presta tu risa, también tu calor. Ven a celebrar la fiesta en tu honor ahora. Celebremos. Vamos a celebrar, reír y brindar. Celebremos a celebrar, cantar y amar. Es tiempo ya de unirnos y de vivir siempre juntos. Los latinos de este mundo. Juntos a celebrar ahora. Celebremos con A celebrar. Con Puerto Rico celebrará también Brasil y Panamá. Los mexicanos celebrarán con Ecuador y El Salvador. Y Argentina celebrará y así también lo hará. Venezolanos celebrarán, Cuba y Perú también lo harán. Nights. En twee hebben langs we een Funk Night. Is it as good as it looks? En dit is Princess. If it makes you feel good. Half zeven precies, half zes precies. Dat Zo snel gaat het gelukkig niet. We zijn er nog tot zeven uur vanavond. Met de Funky. Hier houden we weer souvenir, dan van de barcase. Freak Show on the Dance Floor. Komt 1984. liedjes van uh, dit programma. De Barcase uit 1984 souvenir. Freak Show on the Dance Floor was dat. En dit is ook onze nummer 1, Irene Cara. Die kent ze natuurlijk al van de film Fame. Be your number one dus. Wel langs de win. Funk 9 over half 6. Hier know je One Way. Set it out. Thank En dit is ABC. Vanity Kills, de USA remix daarvan. Wat zouden we een Funk Night. 12 voor 6. En zo uitgebreid draaien we ze ook. souvenir van de SOS Band en For Your Love. En daarvoor hoorde je ABC en Vanity Kills. De Amerikaanse remix daarvan, ook funk dus. Dadelijk hoor je deel 2 van Langs de Funk Night na het nieuws en de reclame. Tot zo! De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin op het Haagse Malieveld zijn twee mensen gearresteerd. De ene demonstrant beledigde een agent en de ander kon zich niet legitimeren. Omdat de politie de organisatie had gevraagd om afstand te laten houden, deed viruswaanzin voorman Willem Engel die oproep een paar keer tijdens een toespraak. De demonstratie werd door een paar honderd mensen bezocht nadat twee eerder geplande demonstraties in juni waren verboden. Uit een sporthal in het Spaanse Cartagena heeft een groep van 95 migranten de benen genomen terwijl ze in quarantaine zaten omdat ze eerder allemaal contact hadden met door corona besmette personen. Na een grote politieactie konden er al vrij snel weer 15 migranten worden opgepakt. Afgelopen woensdag ontsnapten er in dezelfde Spaanse stad 100 migranten die in quarantaine zaten en die konden toen snel weer worden gevonden. Alle migranten kwamen pas deze week met de boot uit Afrika. Het aantal coronapatiënten dat op de intensive cares ligt steeg de afgelopen 24 uur met 3 naar 22. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal met COVID-19 besmette patiënten met 6 naar 67. Er kwamen vandaag 431 nieuwe coronabesmettingen bij, het hoogste aantal op één dag sinds 7 mei. Dat meldt het RIVM, dat ook wijst op het fors hogere aantal testen. De meeste groeiende verspreiding van het virus is in de regio Rotterdam-Rijnmond. Bijna de helft van alle besmette mensen is tussen de 20 en 40 jaar oud. En burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft alle studenten van de Erasmus Universiteit en hogescholen in de stad een brandbrief gestuurd. Daarin worden studenten met klem gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de coronaregels. Aanleiding is de dagelijkse stijging van de besmettingen onder studenten in Rotterdam. In de brief, die mede ondertekend is door de leiding van de onderwijsinstellingen, wijst Abu Taleb erop dat ook jongeren flink ziek kunnen worden van het coronavirus. Het weer, het is vanavond nog lang broeierig en warm. Komende nacht koelt het af naar zo'n 15 graden met kans op mist, vooral in het noorden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met enkele buien bij maxima tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is het Langstraatnieuws. De gemeente Waalwijk doet een dringende oproep aan horecabezoekers... om de coronamaatregelen serieus te blijven nemen. Volgens de gemeente neemt het horecabezoek toe... maar verslapt de aandacht van de bezoekers. Het coronavirus is alleen nog niet verdwenen, zo stelt de gemeente. Local burgemeester John van den Hoven zegt... ik begrijp dat het lastig is om continu de regels te moeten volgen. Maar de maatregelen gelden niet voor niets nog steeds. Je wil niet zelf ziek worden, maar je wilt ook zeker niet iemand anders ziek maken. Koninklijke Horeca Nederland-voorzitter René van Loon sluit zich daarbij aan in het persbericht. Respecteer ons en ons werk. Maak het ons niet onnodig moeilijk. Houd het gezellig en houd je aan de regels. In de Loonse en Duinen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een bosbrand gewoed. Door lette inwoners en het snelle optreden van de brandweer is erger voorkomen. Zo meldt de gemeente Loon op Zand op Facebook. De gemeente vraagt inwoners bij verdachte situaties of een beginnende bosbrand meteen 112 te bellen. Het is in Nederland en ook in het natuurgebied droger dan normaal gesproken in de tijd van het jaar. In combinatie met smeulend afval of glasafval dat als brandglas fungeert, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op woensdag 29 juli in Kaatsheuvel. Rond kwart voor zeven s'avonds werd daar een persoon mishandeld en bedreigd met een mes. De bedreiging en mishandeling vond plaats op de parkeerplaats van de Lidl aan de Gasthuisstraat 24 in Kaatsheuvel. De verdachte in deze zaak is inmiddels aangehouden. De politie vraagt getuigen zich te melden. Medewerkers van de gemeente Waalwijk hebben een rondje gelopen op verschillende plekken waar veel fietsen staan. De gemeente hield de actie omdat er veel fietsen staan die te beschadigd zijn om op te rijden of er al een hele lange tijd staan, zonder dat de fiets in kwestie een meter verplaatst is. De gemeente heeft besloten om de fietsen vanaf 17 augustus te labelen. De eigenaren hebben dan tot 19 augustus de kans om hun fiets op te halen. Waalwijk controleert ook of de fietsen als gestolen geregistreerd staan. En dit was het. Meer nieuws vind je op onze website langstraatmedia.nl daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Funk Night. Sharon Red. Somebody Save the Night. Daar begonnen we deel 2 van Langs een Funk Night. Aflevering 141 mee. Van deze 1 augustus 2020. George Clinton is dit. R&B Skeletons in the Closet. Souvenir 1986. 10 over 6 precies. Only the glass, never made it to the bridge. We got R&B Skeletons in the closet. It's play. We never if we do we let it out. We got skeletons in Though he's crossed over, he's definitely from down under the bridge. He used to take there. Songs we used to sing, things we used to do. Ah, we do no more. Delicious was dat. Dadelijk hoor je bij langs van Funk Night nog Level 42, Romantics, Jackie Boy and The Bad Bunch, Exquisite Taste, Ingram, John Davis and Too Much, Shaolin and Upset, Gap Band, Beeper Freaks, in 1984 en The Gap Band, So Delicious, hier bij Funky. Nu de BB&Q Band, Hanging Out. don't ever want to be with nobody else. Oh, you can. it's hard to be When I stop loving her, I just can't stop. Oh no, she thinks I'm finished, cause we reached the finish line. I wanna start the race again, take it to the top. It's getting natuurlijk van Mark King. Level 42, Souvenir 1984, Hard worden. Je hoort daar de maxi-versie van. En dit zijn de Dramatics. She's Wild. Drie voor half zeven, zijn er tot zeven uur. Langs gaat er een Funk Night. En na de Funky hoor je de pop, de betere popmuziek met Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. losing you The Bad Bunch, Eye to Eye was dat. dit is Exquisite Taste. It's You That's Happening. Ook uit de playlist. Nu hoor je Ingram when Your Heart's Your Heart. in 1984 hier bij de zouden we zomaar nostalgie van krijgen. Daar leid ik een klein beetje aan de laatste tijd. 1984 souvenir. De tijd komt nooit meer terug. Gelukkig wel hier op Langs ZFM, want daar eh, draaien we ze nog iedere week, iedere zaterdagavond tussen 5 en 7, de beste funk, disco en funk. Funk, disco en soul, zo moet ik het eigenlijk zeggen. John Davis en Too Much is dit. You want to party, but something keeps holding the spirits down. Come on, let's get it together. Cause we're gonna turn this mother out. Sometimes I get a fever just by listening to the radio. Why don't you let the sunshine in? Get all the comfort complications, cause that is the key to happiness. Good music makes my body tremble, and my soul starts to burn like fire. The reason that you stand in the corner with your hands down on your side. It could be possible that you are alone, but that is no reason for not getting on. Yeah. Baby. Out. John Davis en Too Much. Langs hadden een Night is dit. En hier Upset. Let's do it. kunnen. Cap Band, Beaver Freak, Souvenir 1984. Ah, zo, zit erop. Voor deze week dan. 1 augustus. Aflevering 141 van Langs de Funk Night. Ga ook even naar onze Facebookpagina. Het Langs de Funk Night. Dadelijk hoor je Peter Sterrenburg op deze zender. Tot volgende you. En bedankt voor het luisteren. melody forever you'll be mine. And this precious love I have for you will stand the test of time. Let's keep our passion flowing. Let's keep our love alive and delicious. Got to find a way to show you. say the way that I feel, the way I feel. door. Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie.